W. Sharif heeft niet alleen de liefde voor de vrouwen, maar ook voor de plant. Ik rook die joint, hij is een blauw, we worden helemaal wauw. Smaak me gaar als een pauw, leg mezelf in de wouw. Met ganja yoga vliegen, ik zit niet te liegen, wil je niemand bedriegen. Ik zeg ciao, het is helemaal wauw. Ik rook die joint, hij is een blauw, we worden helemaal wauw. me football. Laat mezelf in de val met ganja yoga vliegen. Ik zit niet te liegen, wil je niemand bedriegen. Ganja yoga, ganja yoga. Ganja, ganja yoga, ganja yoga. Ganja yoga, ganja yoga. Ganja, ganja yoga, ganja yoga. Het mellow dat slaat erin en ik heb direct zin in om de sessie te beginnen. Het verkennen van de zinnen in het lijfelijke beminnen. Kleermaker zit of tussen de linnen. Leer van de liefde van de plan, laat haar liefde je steeds leiden. Het verruimt je geest, verstand, extase is niet te vermijden. Leg uit je moede hand en laat de most je voortaan leiden.